Bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Down of met heel veel overgewicht. Maar nu komen ook andere kinderen daarbij. Jongeren hebben veel te lijden gehad eh, in deze pandemie. Thuis zitten, niet sporten, niet naar school gaan. En vaccinatie kan helpen om juist voor deze groep de beperkingen bij een volgende golf eh, zo, zo min mogelijk te laten zijn. Minister De Jonge moet er uiteindelijk een besluit over nemen, maar meestal neemt hij de adviezen van de Gezondheidsraad over. Uiteindelijk mogen jongeren zelf beslissen of ze een prik nemen. In Miami is nog steeds een zoekactie bezig op de plek waar zes dagen geleden een flat instortte. Dodental staat inmiddels op 11. 150 mensen worden nog vermist. Agenten in Limburg hebben vannacht hun handen vol gehad aan het vangen van koeien. 22 dieren die ontsnapt waren uit een weiland gingen aan de wandel in Brunsum. De dames stranden uiteindelijk gezellig met z'n allen tussen huizen in een wijk in Heerlen... waar de politie ze kon insluiten door met rood-wit lint een stuk gras af te zetten. En in het Friese dorp Boyle is begonnen met het neerzetten van een hek dat wolven moet tegenhouden. Het idee is dat het hek 150 kilometer lang wordt en Friese schapen beschermt tegen de wolf. De eerste palen zijn de grond in. Vandaag zetten we deze 25 meter als uh, symbolisch begin, zeg maar. En dat is onderdeel van een pilot van een paar kilometer die we willen zetten om iedereen te laten zien van jongens, zo ziet het hek eruit. Of het hek echt zo lang wordt, dat is maar zeer de vraag, want de provincie en natuurbeschermers zijn niet enthousiast op dit moment zijn er naar schatting tussen de 10 en de 15 wolven in Nederland. Het weer. Vanmiddag wordt het op wat meer plekken droog, maar er is ook kans op een onweersbui. In het zuiden is misschien de zon nog even te zien. En het wordt 17 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 ring noord richting Zaanstad bij de Koentunnel 2 kilometer file.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 Eh, na een eh, helaas paar weken van afwezigheid door de eh, omstandigheden ga Ik proberen proberen vanmiddag weer een leuke lunchroom voor u te presenteren. Moedersdiel alleen in deze studio, maar we komen dat, die twee uurtjes wel gezellig door, ben ik zo van mening. Wat gaan we doen? Wat gezellige muziek voor u draaien. Het weerbericht, wat nieuws en andere wetenswaardigheden. En uh, vanaf deze kant wil ik wel even mijn uh, vaste sidekick eh, Lucy Lucy, uh, sterk wensen. Ik hoop dat ze weer gauw tegenover mij komt te zitten. eerste nummertje voor opzet. Een uh, eh, lekker nummer. Deze. Well, I woke up this morning. Een sprongetje terug in de tijd. You were on my mind. I said, you were on my So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my Eh, het openingsliedje van vandaag. Christian St. Peters en uh, You're on my mind. Een hele sprong eh, terug in de tijd. En eh, met dit programma ga ik nog meer van de, muziek uit deze periode dragen, draaien. Want het blijft altijd leuk om even te horen. En als ik hier naar buiten kijk, erg somber naar buiten kijk vanaf de studio hier in de Tolweg. Het zonnetje heb ik nog niet gezien. Dus we moeten maar proberen met het muzikaal zonnetje erin te brengen.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 Eh, blijft een heerlijk nummer. Um, zoals gezegd, ja, we hebben ook wat, nieuws eh, uit de regio Zandvoort. En uh, wat heb ik hier onder andere? Dat komende donderdag gaat de behandelde bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem... een rechtszaak die de stichting Duinbehoud heeft aangespannen... om de provinciale vergunningen die circuit Zandvoort heeft gekregen... om de Dus te kunnen organiseren. De rechtszaak die gaat over de stikstofuitstoot... en over de toekomst van het beschermde rugstreeppad en de zandhageris. Ik heb ze nog nooit gezien. Twee jaar terug heeft de voorzieningenrechter de, bezwaren van een aantal natuurorganisaties afgewezen. En eh, in dit argument dat het leefgebied van de beschermde rugstreeppad en zandhagenis ernstig onder druk kan staan... is voor de rechter geen reden geweest om de werkzaamheden stil te leggen. Uh, ja, na, na, die uitspraak laten de organisatie er niet bij zitten... en spannen een bodemprocedure aan... waarbij de bestuursrechter zich gaat buigen over het eerste deel van de zitting... over de stikstofcijfers Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn die veel te hoog voor een Natura 2000-gebied... en hoger dan de stikstofberekeningen van het circuit. De organisaties vragen om die reden aan de rechter... om het provinciale besluit te vernietigen... en te komen tot een nieuwe besluitvormingsprocedure. Dus weer een hobbeltje op de weg naar een gezellige Grand Prix. Eh, we gaan allemaal afwachten. Eh, de Rolling Stones zijn hier.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 is wrong, my love. Your time has come, my love. Lady Jane, de Rolling Stones van heel lang geleden... toen ze nog eh, strak in gezicht waren. Maar nu staan ze al op een andere manier strak op het podium. En, eh, maar het blijft ook een heel mooi nummer. Lady Jane, ook eh, onder andere op de plaat gezet door David Kerrick Lang geleden. We gaan instrumentaal verder. Eh, Ivan Cugini van een aantal jaartjes geleden. En eh, Winter Memories. Maar de volgende plaat die is toch meer een eh, beetje hopen van toepassing op de komende weken. Hier is Chris Ria. on the Beach, de versie uit 2008 van eh, Cruzia Een eh, titel eh, waarvan we hopen dat we hem vaak mogen roepen de komende maanden. On the Beach, zal wel lekker zijn, toch? ik heb hier een, een stukje dat gaat even kijken. Dat is een nieuwe poging tot het oprichten van, het, van een oogcafé in Zandvoort. Eh, vlak voor de uitbraak van het coronavirus werd in Zandvoort een poging gedaan om een oogcafé te starten. Door alle beperkende maatregelen was het vrijwel onmogelijk om bij elkaar te komen. Maar nu is het wel tijd voor een nieuwe poging. Initiatiefnemer Gert van Kuik uh, is een van onze medevrijwilligers eh, bij ZFM. Een man met een hele uh, goede kennis hier ook van Zandvoort. Altijd leuk. Met, eh, maar hij heeft een zeer beperkt zicht van circa 5%. En daarmee is hij maatschappelijk blind. Roept geïnteresseerd hij, eh, roept hij dan op nogmaals om weer te reageren. Een ooggevee is een ontmoetingsplek voor slechtzienden en blinden... die in alle rust de problemen kunnen bespreken waar ze tegenaan lopen. De oplossingen die hiervoor gevonden zijn... en zaken die voor deze groep mensen interessant kunnen zijn om met elkaar te bespreken. Het idee is om met een groep de lotgenoten periodiek bij elkaar te komen. In Haarlem is dan een eh, soortgelijk initiatief opgestart... dat ook door inwoners van Zandvoort wordt bezocht. Dat wil eh, Gert dus ook in Zandvoort proberen te starten. Eh, bel of mail mij voor informatie over de plannen, zegt hij... Uh, of kom zelf met leuke ideeën. Degene die dit bericht wel kunnen lezen en iemand kennen die dat niet kan... en mogelijk hierin is geïnteresseerd, roep ik op... lees het bericht voor en maak erop attent. Ik hoor graag aldus de oproep van Gert van Kuik. Hij is bereikbaar op 06 572 09 720. en uh, Lady Gaga waren dit. En uh, er ging even iets fout hier met, eh, met, de knoppen. Maar ja, dat is als je alleen zit. Hè? Dus, maar we gaan gewoon verder of er niks aan de hand is. Ehm, vanuit de studio nog steeds op de Tolweg hier rechtstreeks lunchroom op deze dinsdag 29 juni. We gaan iets Nederlandstaligs doen. En dat doen we met onze druktemaker Gordon. Maar die heeft ook wat lekkere rustige muziek gemaakt in het verleden. En daar ga ik nu even draaien. Anders dan met jou. luisteraars ook. Dit is Gordon, een heel andere kant. De vrolijke Gordon die toch ook wel hele mooie, romantische, serieuze nummers gemaakt heeft. En dit was er eentje, Nooit meer zonder jou. Eh, Harry Styles gaan we nu doen. Dit was je afgelopen. En dan gaan we weer verder. There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue. And he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, cause they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue was for me and for you. You're falling in love again, falling in love again. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Little arrows that will hit you once and hit you once again. Little arrows that hit everybody every now and then. Whoa. Some folks are run and others hide, but there ain't nothing they can do. And some folks put on armor, but the arrows go straight through. So you see, there's no escape, so why not face it and admit that you love those little arrows when they hurt a little bit. Here they come pouring out Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Little arrows that will hit you once and hit you once again. Little arrows that hit everybody every night. you once again. Little arrows that hit everybody every now and then. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Ja, dat was, eh, als we hem gaan vertalen in het Nederlands, is het Lijpeliedje. Lijpeloetje, hij heet uh, eigenlijk Lipili. En eh, dat heet Little Arrows. Het is wel heel lang geleden dat het nummer uitgebracht is. We gaan eh, even kijken, we hebben hier wat nieuws. Eh, de nieuwbouwhuis eh, in de Duinen. Het huis in de Duinen dat gaat van start. Woonzorg Nederland, Kennemerhart en de gemeente Zandvoort zijn ontzettend verheugd... dat na goedkeuring van de provincie geen ingediende zienswijzen zijn gekomen op de vergunning. Dat betekent dat afgelopen maandag met de eerste grondwerkzaamheden kon worden begonnen. Volgende week worden de fundatiepalen de grond ingeboord... voor de nieuwbouw van het huis in de Duinen. En de verwachting is dat de bouwwerkzaamheden... inclusief de tuinaanleg een kleine twee jaar in beslag gaan nemen. Maar dan kunnen alle betrokken samenwerkingspartners trots zijn op het resultaat. Een uniek en modern woonzorgcentrum dat voldoet aan de toekomstige zorgvraag. Het nieuwe huis in de Duinen zal straks een toekomstbestendig, mooi en duurzaam woonzorgcentrum worden... met de allernieuwste snufjes waar cliënten comfortabel en veilig wonen in een mooie omgeving. Waarvan akte. Uh, Brown heb hier. baby boys. Man make them happy, cause man make them toys. And after man make everything he can, man makes money to buy from other man. This is a man. to have a woman. He needs a woman or a girl. He needs a woman. Man make everything he can, but a woman makes a better man. Man needs a woman. Man think about anything above, but money can't buy him love. Face to gotta face the fact man needs a woman he needs a woman or a girl oh, oh. Mm. man needs a woman ja James Brown uh, was dat wat een oudje weer zeg heerlijk eh, de volgende is eigenlijk weer een, leuke bijeenkomst eh, gaan, eh, gaat plaatsvinden. Er is eigenlijk één geweest, zie ik nu. Maar wel heel belangrijk. Dus er zijn bijeenkomsten voor <clears throat> senioren tegen cybercrime. Uh, oplichters worden steeds inventiever en senioren zijn extra kwetsbaar. we horen heel vaak over de laatste tijd. Met allemaal trucjes worden de mensen bedonderd en benaderd... om, om hun rekeningen maar prijs te geven, worden geplunderd... en kan natuurlijk niet. Maar goed, eh, de komende vier weken wordt daarom in Zandvoort aandacht besteed... aan verschillende vormen van criminaliteit... waar senioren vaak mee te, maken krijgen. Denk daarbij aan meekijken tijdens het pinnen, babbeltrucs... hulpvraagfraude via bijvoorbeeld WhatsApp en eh, phishing. Onder de noemer Maak het oplichters niet te makkelijk... worden binnenkort twee bijeenkomsten georganiseerd voor senioren. De eerste is komende maandag, die is dus al geweest... en de tweede bijeenkomst is op 5 juli. De beide informatiemiddagen vinden plaats in de blauwe trim en beginnen om twee uur. En dat is allemaal onder leiding van Maaike Koper... waarop zal worden ingegaan op de veiligheid voor senioren. Een hele goede tip, dit, eh, vooral eh, voor onze oudere inwoners hier... en eh, andere luisteraars natuurlijk ook. Het belooft gezellig en leerzaam te worden... opgeven bij de balie van Pluspunt... Of of via 023 5740330. Ik herhaal 023 5740330. I feel luisteraars denken... wie is deze schitterende zangeres? Dat is eh, Lara Fabian. Dat is een eh, Belgisch-Italiaanse zangeres... die eh, zulke mooie muziek heeft gemaakt. onder andere het Adagio. Dat doet in een zanguitvoering, maar op, ook op zijn Italiaans. En ah, het is zo'n goede zangeres. En ik vond het even leuk om dit nummer even voor u te draaien. aan het begin van het programma draaiden we Lady Jane van de Rolling Stones.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 fans eh, in ieder geval veel plezier gedaan. We hebben vandaag met deze twee nummers die we vandaag van, eh, van deze wereldgroep gedraaid hebben. Eh, we gaan naar Wesley Jack Smit. Keizersbeeld, Batman, zo heette dit. het was eh, Whistling Jack Smith, eh, aardige fluiter. Ik denk dat die man vroeger uh, moedconducteur geweest is bij de spoorwegen. Dat kan als nou niet anders. We gaan af op het eind van het eerste uur van deze lunchroom weer op deze dinsdag 29 juni. En dat, nou, ruim twee minuutjes, dat doen we maar even tot, tot het nieuws gaan we met onze gebruikelijke tune.